4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Ongeveer een derde van de directeuren van woningcorporaties... verdiende vorig jaar meer dan de balkenende norm. Dat blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad... en de regionale krant De Stentor. Van de 285 directeuren in het onderzoek... kregen er 83 vorig jaar meer dan de toen geldende norm... van 193.000 euro. Sinds de zomer van 2010 mogen corporatiedirecteuren niet meer verdienen dan een minister-president, de zogenoemde balken en de norm In de praktijk wordt die grens vooral gehanteerd bij nieuwe benoemingen. Zittende directeuren van woningcorporaties voelen er weinig voor om salaris in te leveren en verwijzen daarbij naar verworven arbeidsrechten. Een paarse coalitie is volgens VVD-leider en premier Rutte heel ver weg. Dat zei hij in het tv-programma Nieuwsuur. Rutte wees erop dat er na de verkiezingen van twee jaar geleden... wekenlang is onderhandeld om te komen tot een Paars Plus-coalitie... van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Toen lukte het bij lange na niet om het eens te worden, zei Rutte. Nu de PvdA de rode veren weer heeft aangetrokken, zoals Rutte dat noemt... zijn de verschillen volgens de VVD-leider alleen maar groter geworden... In de jaren 90 werkten VVD, PvdA en D66 samen in twee kabinetten. In de peilingen lijkt zo'n samenwerking opnieuw een mogelijkheid. De Amerikaanse tennisser Andy Roddick heeft op de US Open afscheid genomen. Hij verloor zijn laatste wedstrijd tegen de Argentijn Del Potro. De 30-jarige Roddick kondigde eerder in het toernooi aan... dat hij na de Grand Slam in New York zou stoppen. Hij nam na zijn wedstrijd tegen Del Potro zeer geëmotioneerd afscheid. Hij won de US Open één keer in 2003. Dat was ook zijn enige zege op een Grand Slam. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Overdag weinig verandering. Smiddags af en toe zon, het wordt dan zo'n 20 graden.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 And I'm deep in a dream of you. The smoke makes a stairway for you to descend. You come to my arms, may this bliss never end. For we love anew, just as we used to do. When I'm deep in a dream, Then from the ceiling, sweet music comes stealing. We glide through a lover's refrain. You're so appealing that I'm soon revealing my love. cigarette burns me. I wake with a start. My hand isn't hurt, but there's pain in my heart. Awake or asleep, every memory I'll keep deep in a dream. slapeloze nachten, maar een eh, diepe droom. Over een mooie vrouw ongetwijfeld, Frank Sinatra kennende, want die hoor je. Diep in a Dream was het nummer. Sleep in a Dream dat uh, Voice in 1955 opnam... maar de composities al van een veel vroeger datum. Vooroorlogsrepertoire, daar hebben we het dan over. Het nummer werd namelijk in 1938 al opgenomen... door eh, het orkest van Artie Shaw... met de medewerking van zangeres Helen Forrest. Zo oud is dat al, 1938. Dat ga ik het komend uur nog eh, aan je laten horen. Je krijgt straks tussen half vijf en vijf het leukste uit Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. Daar in de columns van Hans Lebbes en Wim Daniels. Er is het optreden van de eh, artiest, de gitarist, de zanger Erwin Nijhoff. En ook nog, jawel, heb ik een andere live optreden. Zoals ik al zei voor het nieuws. Anne Broen. Anne Broen die een van de mm, namen was te vinden op Lowlands. Ze gaf daar een fantastisch concert. Mm, niet wat je zo de 1, 2, 3 op Lowlands zou verwachten. Maar toch, zij maakt muziek met folk-invloeden, eh, pop-invloeden. En dat geeft dan iets heel sfeervols en iets heel fraais. Een wonderschoon concert van een wonderschone dame. Ik laat je dadelijk drie nummers horen uit dat concert... wat zij een paar weken geleden gaf in die bloedhete tent op Lowlands. En daarmee moet je dan wat doen voor het komende uur. Nou, het lijkt me in ieder geval genoeg. Eh, Marco Kiwanuka, dat is dan een andere zanger... die een aantal festivals heeft bezocht afgelopen zomer. Ze stond hier onder andere op Rockbergter. always be Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe. er werd hij uitgeroepen tot eh, dat wat wel eens de meest belovende artiest van 2012 zou worden. Door ehm, mensen van de BBC, muziekkenners al daar. Nou, die hebben er wel gelijk in gehad. Want eh, Michael Kiwanuka is toch behoorlijk populair geworden eh, het afgelopen jaar. Je hoorde van hem Tell Me a Tale te vinden op het debuutalbum dat recentelijk... <laughs> Recentelijk, dus ook weer ruim een half jaar geleden, verscheen. En wat ik al zei, de man die was in juli een van de namen voorkomend op de affiche van Rock Werchter waar hij dit nummer Tell Me ook eh, bracht op een bijzondere manier. Hij komt ook eh, naar Nederland toe. Dat zal eh, nog even duren. Dat gebeurt namelijk op 24 november aanstaande. Dan zal hij in Tivoli Utrecht te vinden zijn. En een dag later, dan heb ik het over zondag 25 november... dan treedt hij ook op in Rotterdam, de Doelen. In de buurt is die ook nog, eh, als dat handiger voor je is... want hij treedt 23 november op in Cirque Royale in Brussel... Michael Kiwanuka en ook nog in Hamburg, Dox Hamburg... en dat is op 26 eh, november. Michael Kiwanuka, als je hem nog niet gezien hebt, hou hem in de gaten... want hij is de moeite van het bekijken en vooral het beluisteren waard. Kan je ook zeggen van de zangeres die nu gaat komen, Anna Broen. Ik laat drie nummers van, jou, van haar horen. Het nummer Words, vervolgens This Voice... en dan The Light From One... Dit is haar optreden op Lowlands. voice. Take or let go. Is it calling? When you're all alone in your own sweet home, is it calling? This voice, is it calling? calling for me. If you still haven't heard it, you shouldn't ask for it. You should just leave it be. Cause you're deaf until the day for you it will be called. This voice, it is called. La, la, la, You can have it, take it, use before it's all gone. I know I have to put yours down. The light was going down. Our torches, they are both fading. optreden van Anna Broen, alweer bijna drie weken geleden eh, op Lowlands. Ik liet je drie nummers horen. Ze begon met Words, vervolgens The Voice en het eindigde met The Light from One. Anna Broen met in de begeleiding, haar begeleidingsband, maar liefst twee drummers. En die waren op het eind nog even te horen in dat nummer The Light from One. Anne Broen dus bijna drie weken geleden op eh, dat hele hete Lowlands. Volgende week dan uh, eh, draai ik nog een eh, gedeelte van het concert dat zij gaf. En er was toen een bijzonder optreden, want Anne Broen was eh, bezig... en toen ineens kwam op het podium Blauwtsoen. En die twee hebben samen een heel fraai duet gezongen. Laat ik je volgende week horen. Wat gaat er dadelijk gebeuren hier in de Nacht Vindt Anders? Dan krijg je het leukste uit spekers met Koppen. Je kan dan luisteren naar de columns van Hans Lebbes en Wim Daniels. Er is het optreden van eh, Erwin Nijhoff. Die gaat een eh, liedje zingen van Bruce Springsteen. Er is nog een uh, cabaretfragment. Maar voordat we beginnen met het leukste uit spekers met Koppen... en Hans Lebbes, die als eerste hoort... Eerst even Madness. Hello, I like you me. Tommy McGuire stap verder. We, zijn, eh, we hebben wat debatten gehad. Er zijn weer duizend feitjes en waarheden en halve waarheden en leugentjes langsgekomen. En waarom? Omdat de grote partijen alleen maar met stemmen binnenhalen bezig zijn. En ik word er kots, kots en kotsmisselijk van. Rutte riep nog geen twee maanden geleden dat een stem op de PVV een verloren stem was. Want daar ging niemand mee regeren. Met zo'n onbeschaafde partij. Niemand. En zeker de VVD niet. En ik dacht nog, dat is dapper. Dat is dapper van een man die twee jaar lang in de reet van Wilders is gekropen... en daar alle krochten van zijn ingewanden heeft geïnspecteerd. En ja hoor, twee maanden later sluit Mark Maakt Rutte opeens niemand meer uit kotsmisselijk. Hoe durven ze onze tijd met deze onzin te vergooien? Hij sluit niemand uit. Dan zat je twee maanden geleden uit je nek te lullen... of je zit nu uit je nek te lullen of je lult de hele tijd uit je nek... of je moet gewoon eens je mond houden. Dat is toch een heerlijk idee, dat ze hun mond eens houden. Dat we kunnen nadenken. Dat niet elke dag weer nieuwe informatie komt... en feitjes en berekeningen en bijna allemaal, bijna allemaal. Ook Samson met zijn eerlijke verhaal. Het eerlijke verhaal moet verteld worden. Is het eerlijk? Als je de hele tijd roept dat we er samen uit moeten komen... en tijdens debatten exact het tegenovergestelde doet. Mekaar op detail pakken. Nee, jullie hebben zoveel procent dit en wij doen weer dat. En wie hebben zus en wij dit. Laat maar. Wat nou samen? Is het eerlijke verhaal als je tijdens debatten elkaar aanvalt... en voor leugenaar uitmaakt en na afloop lekker samen een drankje drinkt? Het is geen spelletje. Politiek is geen spelletje. Het is voor het echi. Voor de verkiezingen zien we de verschillen. Na de verkiezingen zien we de overeenkomsten. Het klopt niet. Ik wil weten wat ons te wachten staat. En ik weet nu, en ik weet het nu niet. Dit systeem van kiezen deugt niet. Ik wil voor een volgend debat een verbod op cijfertjes. Een verbod op berekeningen, een verbod op aanvallen. Ik wil een debat. Een debat is niet je gelijk door de strot tv de v-kamers, de huiskamers induwen. Ik wil een debat om er samen uit te komen. Ik wil politici horen zeggen dat de ander een goed punt heeft. Ik wil met een dikke pik op de bank zitten en denken... wat hebben we toch mooie mensen die ons land gaan regeren. Die vertrouwen elkaar. Die willen iets moois met ons. Die stappen over kleinzieligheden heen. Verdomme, wat een rijpe geesten zijn dit. Wat een inzicht. Ik wil janken. Ik wil gewoon ouderwets snotteren. Dat je tijdens het debat eerst stiekem een traantje met je zakdoek weggaat... en hoopt dat je vriendin naast je op je bank het niet ziet. Maar op een gegeven moment is er geen houden meer aan. Hopen dat ze er geen muziek onder zetten, want dan ben je echt weg. Roemer die toegeeft dat vasthouden aan AOW op 65 jaar puur voor de achterbon was. En dat hij ook wel wist dat het onbetaalbaar wordt. En dat ik dan een loopneus krijg. En dat Rutte dan zegt, kom op Emiel, we weten niet hoe de toekomst gaat lopen. Misschien vinden we een nieuwe gas, aardgasbel. Kunnen we allemaal met pensioen. En ze lachen. Mijn zakdoek raakt verzadigd. En Samson vraagt aan Rutte of mensen met een baan die dus toch al mazzel hebben... Nou, er nou echt duizend euro bij moeten krijgen. En Rutte die dan zegt, ah joh, dat was ik al lang vergeten. Kippenvel. En dat Wilders verzucht, jammer dat Pechtold er niet bij is. Die heeft altijd scherpe ideeën. En dan moet ik echt keihard janken. Ik kruip tegen mijn vriendin aan en weet dat we straks seks gaan hebben. En de volgende dag mensen elkaar op straat aankijken. Maar het is anders. Er is een gevoel van verbondenheid. Dat er negen maanden later een geboortegolf is. Dat je nog weet waar je was tijdens dat ene debat. Ik was in New York drie maanden nadat de vliegtuigen in de torens waren gevlogen. Ik was al vaak in New York geweest en het was totaal anders. Je zag niks, je voelde het alleen. De toon van de stad was anders. Omdat alle dagelijkse bullshit relatief was. Omdat de ramp zoveel groter was dan al die kleine dagelijkse irritaties. Is de crisis die we nu hebben groot genoeg om het hier ook te laten gebeuren... of moet het eerst nog veel erger worden? Kom op, politici. Geef ons één keer geen strijd, maar liefde. Dank u wel. from down in the valley where mister when you're young they bring you what to do just like your daddy done me and mary we met in high school when she was just 17 we drive out of this valley fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we did ride. Aye, aye, aye. And I got Mary pregnant, and man, that was all put it on to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. At night we went down to the river, and into the river we dived. Oh, down. had a job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, when it's true they vanished right into the air. I just act like I don't remember. Harry acts like she don't care. But I remember riding in my brother's car about a ten and wet down at the reservoir. At night on them backside lie awake and pull her close just to feel each breath she takes. Now those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream a lie if it don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry, it sends me down to the river. Elke week is Spijker Koppen live naar tevoren in Utrecht. De lijnen gaan weer open. Hoe was uw zomer? Heeft u zin in de verkiezingen? Bel ons nu. En wij nemen op. Hallo, hallo. Wie is daar? Wie is daar? Mart Smeets. Heb ik die aan de lijn? Ja, die hebben we aan de lijn. En daar mogen we met z'n allen best een beetje trots op zijn. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Meneer Smeets, goedemiddag. Belt u voor? Daar mag je rustig je hoed even heel diep voor afnemen. Mart Smeets, wauw. Ja, Meneer Smeets, ik vroeg al, waar belt u voor? En dan wordt er gebeld en dan neemt Dolf Jansen de telefoon op. Dolf Jansen, dat eigenaardige mannetje met dat gekke haar... waar we met z'n allen zo vreselijk van zijn gaan houden. En dan zeg ik, thank you. <laughs> Oké, wij gaan even door als u het niet erg vindt. En mag je dan janken? Ja, dan mag je janken. Nee, dan moet je janken. Ik zeg volgende bellert. Hallo Dolf, met Tofik. Nou, <laughs> daar heb je hem weer. Tofik Dibi, hallo. Ja, ik heb er dus ook over nagedacht, zeg maar. Over wat ik dus belangrijk vind in de totstandkoming, zeg maar, van waar je dus op gaat stemmen. Ja. En ik denk dat het belangrijk is om eerst eh, goed in de spiegel te kijken, Dolf. Dus dat heb ik gedaan. Oké, toen? Eh, toen heb ik nog een keertje in de spiegel gekeken. Oké. En op dit moment, terwijl ik dus met jou aan het bellen ben, Dolf... zit ik dus ook weer in de spiegel te kijken. En dat bevalt me eigenlijk heel erg goed. <laughs> Oké, maar we hadden het even over op wie jij gaat stemmen. Op Tovik, Dolf. Op Tovik. Oké, wie belt? Hallo met René van der Gijp. René van der Gijp, dat is altijd leuk. Ja, toch gezellig toch even. René, heb je nog een leuke anekdote? Nou, ik zal je vertellen, ik leg net in te parkeren. Ik stap uit. Wie staat daar? Kees Jansma. Ja. <laughs> ik zeg, ja, ja, ik zeg tegen Kees. Wat zeg je? Ik, zeg, Kees, gaat het goed? Ja. Dan weet je wat hij zegt. Nou, nou, nou, nou. Hij zegt, ja hoor, bij mij alles goed. En, eh, en met jou? ja, maar... Maar dat is toch helemaal geen goede anekdote? Ah, kan mij nou schelen. Ik ben René van de Gijp. Ah, oké, volgende. Ja, met Joost uit Arnhem. Joost, welkom. Ja, ik ben even, omdat ik overal lees dat Nederlanders eh, nog niet helemaal bezig zijn met de verkiezingen. En jij dus wel? Ja, zeker. Ik heb er hartstikke veel zin in. Op wie ga je stemmen? Epke Sonderland. Oké, wie dan? Ja, goedemiddag, Heinrich van Kutsum hier. Meneer van Kutsum, u mag het zeggen. Ik wil even zeggen dat ik werkelijk waar genoten heb van de Olympische Zomerspelen. Nou, fijn te horen, meneer van Kutsum. Wij ook. Waar heeft u het meest van genoten? Ik denk toch wel van dameshockey. Vond ik echt fantastisch. Ah, oké, nou, bedankt voor het bellen. Ja, schoonspringen vond ik ook helemaal... Waarvan akte? Ja, herenhockey ook hoor. Ho, ho, gordijnen dicht en genieten maar. Sorry? Nou, die meisjes met dat lint, met die slinger. Jongens, ik krijg hem niet oh, weggedrukt. Dan pak ik mijn grote bokworst uit mijn broek. Die leg ik op de salontafel. En dan sla ik er heel hard met de ochtendkrant op. Die bomvol Olympisch nieuws zit. Boom, boom, boom. Oké, volgende bellen graag. Ja, gefeliciteerd Dolf. Het seizoen is nog niet begonnen en ik ben alweer kotsmisselijk van je politiek correcte prietpraat. Ah, meneer Wilders, altijd leuk. Heeft u een goede vakantie gehad? Heerlijk. Ik ben zo bruin geworden dat ik mazzel heb dat wij niet in de regering zitten... want dan was ik het land niet meer ingekomen. <laughs> Mooi. Verkiezingen zijn bijna. Eh, waarom moeten mensen op Geert Wilders gaan stemmen? Waarom moeten mensen op Geert Wilders stemmen? Dat is de vraag. Ja, mensen moeten op mij stemmen... omdat de andere mensen op de lijst van de PVV volslagen idioot zijn. stuk voor stuk geschift, meneer Jansen. Is het inderdaad zo erg? Zeker. En ik zie er in alle eerlijkheid dan ook als een berg tegenop, om dat rapalje weer vier jaar lang onder de duim te moeten houden. Mensen hebben medelijden met me omdat ik 24 uur per dag bewaakt word... maar mijn werkelijke pijn zit hem in de constante aanwezigheid... van dat stelletje politieke klaplopers dat ik om me heen heb verzameld. Elk moment moet ik me afvragen wie is de volgende paljas die me een mes in de rug steekt. Dat doet pijn en vroeg of laat ga je daar helemaal aan kapot. Geert, succes. De lijnen zijn gesloten. Tot volgende week. Dank u wel. Partij voor de Dieren heet met recht de Partij voor de Dieren. Het verkiezingsprogramma van de partij zit vol met allerlei diersoorten. In de programma's van andere partijen wordt veelal alleen de algemene aanduiding dier gebruikt... als er al sprake is van dieren. En her en der duikt nog een koe, een varken, een gans of een nerts op. Meer ook niet. Maar in het programma van de Partij voor de Dieren gaat het ook nog over honden, katten, vossen, ratten, kippen en hanen. Over konijnen, vissen, paarden, duiven, kievieten, insecten, schapen en geiten. Over kangoeroes, kaimannen, kerkuilen en struisvogels. Over dromedarissen, wasbeer, honden, waterbuffels, leguanen en brulkikkers. Ja, brul en een brulkikker is niet zoiets als een kroegtijger, maar echt een bepaald soort kikker. Zo specifiek gaat de Partij voor de Dieren te werk. En dat vind ik goed, want het gebeurt in de politiek al veel te vaak... dat het beestje juist niet bij de naam genoemd wordt. Ik wil dan ook best op de Partij voor de Dieren stemmen... maar ik zit nog wel met enkele vragen. Voor sommige dieren wordt in het verkiezingsprogramma van de Dierenpartij... een uitloop van dieren van binnen naar buiten geëist. Namelijk voor varkens, koeien, geiten en kippen. Varkens moeten kunnen vroeten, al dus het programma. Koeien en geiten moeten kunnen grazen. En kippen moeten kunnen stofbaden. Stofbaden. Ik dacht dat kippen moesten kunnen scharren maar de Partij van de Dieren wil ze laten stofbaden. Er is nog geen enkel woordenboek dat het werkwoord stofbaden kent. Wel zonnebaden en pootjebaden en stofhappen en stofzuigen... maar daar moeten de kippen allemaal niks van hebben, weet ik nog uit de tijd dat ik zelf kippen had. Natuurlijk kan ik me wel iets voorstellen bij stofbaden. Een kip loopt naar buiten, scharrelt wat met een andere kip... want kippen zijn lesbisch. Althans, volgens een Amerikaans artikel uit 1988... waarin ook nog stond dat het Nederlands de enige taal is... waarin men het lesbisch zijn van kippen probeert te verdoezelen... door pik achterstevoren op te schrijven en kip te zeggen. Overigens is het voor katholieke kippen door een lesbisch zijn erg moeilijk... om een kuikens ergens te laten dopen, vooral in Brabant. Maar daar gaat Henk Krol van 50 plus een eind aan maken als je een de Tweede komt. Iedereen die lesbisch is, zou ik daarom op willen roepen op Henk Krol te stemmen. Maar goed, een kip loopt dus naar buiten, scharrelt wat met een andere kip... en zoekt dan een kuil in het zand of maakt er zelf een en ploft erin. Want zoiets zal stofbaden toch zijn, vermoed ik. Er is een zandkuil en je ploft erin. Maar dan krijg je in het geval van kippen weer een soort van plofkippen. En daar wil de Partij van het Dier natuurlijk net vanaf. Net als van dikbeelkoeien en vleeskonijnen. De muskusrat wil de partij echter behouden. Jaarlijks worden er in Nederland 300.000 muskusratten gevangen. Dat moet afgelopen zijn, vindt de Partij voor de Dieren... want die ratten sterven een gruwelijke dood in een klem. Maar over andere ratten dan de muskusrat... zegt het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren merkwaardig nog niks. Wat is het beleid van de partij ten aanzien van bijvoorbeeld de rioolrat, de kerkrat, de woelrat en vooral ook de bierkrat? Want juist die bierkrat, want juist die bierkrat vormt een steeds groter gevaar voor met name jongeren, van wie een deel zich elk weekend klem zuidt. En wat is het verschil met de klem van de muskusrat? En hoe staat de Partij voor de Dieren tegenover de kakkerlak? Het verkiezingsprogramma zwijgt er in alle taal over. Vorige week stond er in de krant dat kakkerlakken... die in de straten van Etteleur waren opgedoken... door de gemeente zo goed als uitgeroeid waren. Of uitroeien in dit geval het juiste woord is, laat ik in het midden. Maar wat is het standpunt van de Partij voor de Dieren ten aanzien van de kakkerlak? Ik hoop het allemaal snel te vernemen, in ieder geval nog voor 12 september. Eventueel via het CPB of anders misschien toch wel via de brulkikker. 1984. Toen werd dat de eh, hitparade ingezongen door Bette Midler. Die maakte toen een clip waarin ook nog eh, Mick Jagger figureerde. Mick Jagger, die ook een van de componisten is van dit nummer. Samen met eh, Keith Richards schreef hij dit. The Beast of Burden. Zo dadelijk eh, krijg je nog even een plaat van uh, eh, door. Maar eh, afgelopen kwartier heb je kunnen luisteren naar Leuk Zuidspekers met Koppen. Er waren de columns van Hans Lebbes en Wim Daniels. Bram Vermeulen die zong tussendoor nog politiek. En Erwin Nijhoff, dat was degene die Bruce Springsteen coverde. Je kon Erwin Nijhoff horen met het nummer The River. En aanstaande zaterdag dan is er weer een nieuwe aflevering van het legendarische Spekers met Koppen. En het wordt dan Deus. De nieuwe single van Tom Braman en de Zenen. A sunset is just a sunset. Driving with you on the 25th of April bridge. Now that's a ride.